Jelle Visser met het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail waarschuwt voor een tekort aan stroom... waardoor op zo'n 60 stukken in Nederland geen extra treinen kunnen rijden. Ook staat er niet genoeg spanning op de bovenleiding... voor nieuwe of langere treinen. Daarvoor moeten onder andere meer extra transformators worden geplaatst. Als de problemen niet snel worden aangepakt... kan het spoor de verwachte reizigersstijging niet aan, zegt ProRail. ProRail waarschuwde al eerder voor het traject Haarlem-Zandvoort... waar meer treinen moeten gaan rijden om de stroom aan Formule 1-fans aan te kunnen in mei. De energievoorziening is nu berekend op vier treinen per uur. Dat moeten er veel meer worden. Afgelopen nacht zijn in het zuiden en oosten van het land flinke onweersbuien geweest. Volgens Weer Online werden er 6000 bliksemontladingen gemeten. Op meerdere plaatsen leidde het tot schade. In Mariaheide, Brabant, ontstond brand nadat bliksem in een huis was ingeslagen. In Kuik was een keukenbrand. Na een blikseminslag in het Boksmeer belandde een deel van een schoorsteen op straat. De nieuwe mobiele telefoon van Huawei kan niet worden verkocht met Google-diensten zoals YouTube en Google Maps. Er is geen Android-licentie vanwege een ban die is ingesteld door de VS. De Huawei Mate 30, die zou moeten werken met het nieuwe snelle 5G-netwerk, zou dit najaar op de markt moeten komen. Het gebrek aan Google-producten maakt de nieuwe telefoon minder interessant voor Europese klanten. De VS is bang dat de Chinese overheid via Huawei wil spioneren. Huawei heeft dat altijd ontkend. Het aantal overvallen is in de eerste helft van het jaar met bijna 1 vijfde gestegen, meldt het AD. Het aantal overvallen op maaltijdbezorgers is meer dan verdubbeld, van 42 naar 88. Het zijn vooral jongeren die jongeren overvallen. De maaltijdbezorgers hebben vaak cash bij zich. En dan het weer. Op veel plaatsen is het al droog en breekt geleidelijk de zon door. Het wordt vandaag 21 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. Morgen wordt het een graad of 23 met flink wat zon. Zaterdag wordt het ruim boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam een kwartier vertraging tussen Breukelen en Knoop het Holendrecht, 7 kilometer file.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 Nashville, jouw wekelijkse dosis country. Waited all week for Friday night, and baby, here you the drive I know you like the jeans I'm wearing Cause I can tell by the way that you keep staring There's a place we like to go is de single van Kira Isabella, die hier bij Nashville hoort. Ja, een week is zo voorbij. En gelukkig is er elke week weer een hele gloednieuwe uitzending van Nashville Country Radio. Also, a great welcome to all our non-Dutch-speaking listeners all over the world. En natuurlijk iedereen in Nederland die luistert. Van harte welkom bij deze show. Twee uur lang hebben we weer de lekkerste country afgewisseld met Bluegrass en Americana. In het tweede uur natuurlijk ook weer de Nashville Spiegelplaats. En elk uur twee nummers van een Spotlight album somebody new. Two less shoulders to bump into, letting loose while truth settles in. Well, 16 years in my I told you that you know someday you got to put it all down, but you just didn't listen. It just couldn't listen. You just kept wishing and look at you your old face, try to fix it all hard with the new place. Bet on freedom, remote most got a taste, and no case for getting lean. And for 22 years, your mama papa told you, don't you know someday you got to put it all down, but you just didn't listen. You just couldn't listen. You just kept wishing and look at you now. kinda chill you'd always be running and you never settle down. Het gebeurt toch regelmatig dat country-artiesten hun carrière eerst beginnen als tekstschrijver. Dat is met Cole Swindle ook het geval. Hij werd geboren als Colden Rainey Swindle op 30 juni 1983. En in 2010 begon hij eerst met schrijven en hij schreef nummers voor onder andere Craig Campbell, Thomas Red en niemand anders als Scotty McCreary. Maar hij heeft toch ook de pen gevat om voor zichzelf leuke platen te schrijven. En er is dit er eentje van. Dit is Cole Swindle en Love You Too Late. I wish this whiskey would make her miss me like I wish she did. I wish she did. Pouring up another one. Won't change what I should have done before she left. Now all that's left is over Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. Maybe it's the sun of that sun on you. I feel like burning up the afternoon. It's a summertime weekend. Are you thinking what I'm thinking? beach where they'll never find us Listening to Marley sing a little one love Worries we don't need them Breathe in a little freedom You always got the good stuff I like the way you roll shapes in the clouds Straight to my head, never wanna come down If it's love you're dealing I'm getting lost in the feeling bit off the tracks. You know how to bring me the greener grass with the gray and the rain all fade away. You light me up to a brighter day. So pass me a bit of that gypsy soul. Don't care where I am as long as you go. You make me feel everything's alright. Girl, you always know just what I like. like way you roll, you roll, you roll. En dat was het liefdesliedje wat Chet Brownlee zong voor ja, wie die eigenlijk het leuk vindt. Hij komt uit Canada en hij maakt ontzettend lekkere muziek. En ik vond dit een ontzettend vrolijk plaatje. Dus vandaar dat hij op de playlist staat. Lady Antebellum, ja, wie kent ze inmiddels niet? Ze maken heel veel goede muziek. En eigenlijk worden regelmatig alleen maar de hits gedraaid van ze. Dus was ik van plan om maar eens wat anders te doen. Dit is van het album Golden uit 2013, Better Man. First time I laid eyes on you and that downtown cafe I love the way your auburn hair danced across your face And looking back at who I was, I don't recognize that guy No, I can't imagine where I'd be without you but my I'm Sometimes I find it hard to keep both feet on the ground. Yeah, but everything worth fighting for is worth the ups and downs. It's amazing how we got to where we are. andere doen in onze digitale brievenbus. Want ook deze week kwam er via info.nashvilleradio.nl weer heel veel mail binnen van verschillende artiesten. Zoals deze country rockband uit Engeland. Ze heten A Good Day en dit is Let's Go. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Standing on your front porch, baby. You look so pretty, your eyes so bright.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 Of ze nou in het Nederlands of in het Engels zingen. Je blijft toch altijd die palingsound er een beetje doorheen horen. Dat was Kees Plat en When That Old Moon. Een ontzettend lekker nieuw nummer van hem. Emmalou Harris, daar is het nu tijd voor geworden. 1979 maakte zij het album Blue Kentucky Girl. En daarvan ga je luisteren naar het ontzettend mooie Beneath Still Waters. Beneath Still Waters There's a strong even een rustpuntje in de show. Een ontzettende zwijmelplaat van Emmylou Harris. Beneath Still Waters. Zij heeft veel meer van dit soort mooie nummers geschreven. En eigenlijk moet ik eens wat vaker van de rustige country muziek in deze show gaan doen. Dus als je zelf een suggestie hebt, info@nesforradio.nl is ons e-mailadres. We gaan nu Bluegrass draaien. In 2004 kwam het album The Bluegrass Sessions uit. En deze dame heeft inmiddels zes awards op haar naam staan. Ze heet Jenny Fricky en dit is Goodbye Broken Heart. her so is something I will never know. She's a lonely soul, this stranger in my home. one day the quarrel came. I don't know who was to blame. I only know that I describe a heart that's been broken all apart? Can she face her children each day and go on the same old way? Can she brush aside the tears and go on and live the years a forgotten soul? Just a stranger in her own home. That I am just a stranger 1954. Kitty Wells en Red Foley en I'm a Stranger in My Home. Country maken ze ook in België. En de volgende band, dat is een Belgische countryband die opgericht is in 1982 en voortkwam uit het dansorkest The Black Hills. Ze toerden met succes door Nederland, België en Duitsland, maar toen in 2015 de zanger-gitarist Leo Draaikoningen overleed, gingen twee leden van deze band verder als de Black Hills duo. Ik heb het over de Black Hills Country Band. Dit is Hold On Tight to Country Music. Een waar gezegd. You and I like to listen to them good old boys just hear them play. You and I, we like to sing those sweet and lovely tunes in our own way. rock and roll, our music can be fine, but I'll sing my country song. Country sound is mine. Let's hold on tight country music. Don't let that feeling slip away. We share one love, that's country music. And we will always be there to sing and play. is crying on the road again. You're my best friend. Sun country music. Don't let that feeling slip away. We share one love, that's country music. And we will always be there to sing and play. Let's hold on tight to country music. Don't let that feeling slip away. We share one love. That's country music, and we will always be there to sing and play. We doen weer even een greep in onze digitale brievenbus. En in het volgende uur ga je er ook nog twee nummers vanuit horen. Deze keer een country popzangeres uit Oxfordshire in Engeland. Van haar debuutalbum Intertwine is dit Sabine Kersenmakers en Intertwine. looks a bit romantic At least that's what I say I'm not so good at talking So I need a new way To conjure my thoughts now Don't want it to come out wrong Put my words into order I make this a love song and gaan we door naar Canada. En dat doen we met de James Barker Band. De band is opgericht in 2015 en heeft inmiddels al vier awards op hun naam staan en een flink aantal albums. Dit is van hun There's a Drink for That. It could be a Monday or a Friday or your ex pulling into the driveway or a hell might as well top shelf cause you just got paid. It could be a boat on the water Or a lawn seat sitting at a concert Or a setting sun with your number one on a front porch swing If you're on the rocks or working on a long shot If it's pre for that. Het Spotlight album, daar is het nu tijd voor geworden. Johan Verhoeven uit Rotterdam stuurde een mailtje naar info.nashvilleradio.nl en vroeg aan ons of wij vier nummers wilden draaien van de best of van de Tumbleweeds uit Nederland. Hij had vroeg dit album thuis en heeft hem eigenlijk helemaal grijs gedraaid. En heel veel goede herinneringen aan, vandaar dat hij vroeg aan ons of wij daar vier nummers van wilden draaien. Hij heeft ze zelf uitgekozen. Je gaat achter elkaar luisteren naar It Might As Well Have Rained en daarna de Tumbleweed Pol. polka. Dit is het Nashville Spotlight Album. It might as well have rained. The blue sky should have been gray. That sun that shined was just a waste in its time. It might as well have rained. I saw the taxi.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 Het klinkt niet zo ver weg, maar het is inmiddels toch alweer 10 jaar geleden. Marley Scott en Vince Gill die hebben samen in 2012 een duet opgenomen. Vince Gill kent natuurlijk elke country-liefhebber. Maar Marley Scott is natuurlijk een wat minder bekende naam in de countrywereld. Zij won in 2004 de talentenshow Rising Country Superstar Challenge. En de prijs die zij daarvoor won was een platencontract. Dus samen met Vince Gill gelijk maar achter die microfoon gekropen. Dit is Trainwreck. the church social. You thank the Lord for your luck, begging just to bring you closer.